12 uur. Dit is Lieslot Thomassen met het NOL van 25 vermist. De drie zijn bevriend op Facebook. Wat de Haaksbergenaren deden in Turkije is niet bekend. De Telegraaf meldt dat de man van 21 in Turkije bij het echtpaar logeerde. De drie zijn voor het laatst gezien in Silifke, niet ver van de Turkse zuidkust. Voor de tweede keer deze week heeft een Amerikaans marineschip waarschuwingsschoten gelost bij een incident met een Iraans schip in de Perzische Golf. Volgens het Iraanse staatspersbureau naderde een Amerikaans vliegdekschip een boorplatform in zee, waar ook een schip van de Iraanse revolutionaire garde voer, het elite onderdeel van de Iraanse strijdkrachten. De Amerikanen zouden met een helikopter boven de Iraniërs hebben gevlogen en waarschuwingsschoten hebben gelost. Iran noemt het een provocerende en onprofessionele actie van de Amerikaanse marine. De VS heeft nog niet gereageerd. Op belangrijke vakantieroutes naar het zuiden stonden al vroeg lange files. Het is vooral druk op de klassieke vakantieroutes, zoals voor de Gotthardtunnel in Zwitserland, op de route du Soleil in Frankrijk en op wegen richting Oostenrijk. Ook op Schiphol is het vandaag flink druk. In Hamburg heeft de politie het asielzoekerscentrum doorzocht waar de man woont die gisteren met een keukenmes mensen aanviel in een supermarkt. Er vielen een dode en vijf gewonden. Of de doorzoeking iets heeft opgeleverd wil de Duitse politie niet zeggen. De dader zit vast. Het weer, een strook met buien, ligt van zuidwest naar noord over het land... en die strook trekt langzaam naar het oosten. In Limburg ook zon, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen enkele buien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de Randstad 1 file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort...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 You my mind, girl, I wanna shake you down. I wanna rock you down. I can give you all the loving you need. I'm gonna love you. Come on, let me take you down. Well, well, we'll go all the way to heaven, girl.